4 uur. De schade die tijdens de jaarwisseling is veroorzaakt aan huizen en auto's... komt volgens een eerste schatting uit op zo'n 13 miljoen euro. Dat blijkt uit gegevens van het Verbond van Verzekeraars. Als de schatting klopt, valt het bedrag lager uit dan vorig jaar. Toen was de schade aan huizen en auto's meer dan 14 miljoen euro. In Amsterdam rijden al een paar uur geen metro's meer. Er is een grote storing bij het verkeersleidingssysteem, zegt stadsvervoerder GVB. Daardoor kunnen de wissels en seinen niet meer worden bediend. Alle metro's zijn tot het eerstvolgende station doorgereden waar de passagiers konden uitstappen. Het is onduidelijk wanneer de metro's in Amsterdam weer kunnen gaan rijden. Bij een opstand in een gevangenis in het noorden van Brazilië zijn zeker 50 doden gevallen. Volgens sommige media zijn er veel meer slachtoffers onder de gevangenen. De opstand in de gevangenis ten noorden van de provinciehoofdstad Manaus begon gisteren toen er gevechten uitbraken tussen twee rivaliserende drugsbendes. Pas na 17 uur konden ordentroepen een einde maken aan het geweld. De gevangenen hebben hun wapens ingeleverd en hebben gegijzeld gevangenispersoneel vrijgelaten. In de chaos die ontstond zou een nog onbekend aantal gevangenen zijn ontsnapt. Zo'n 75 tot 100 binnenvaartschepen hebben last van de kapotte stuw bij graven. In de kerstvakantie waren er vorige week nog weinig problemen. Nu de schepen weer gaan varen, heeft de stremming grote gevolgen, zegt de brancheorganisatie voor de binnenvaart. Zo moeten grote schepen omvaren via Rotterdam en Antwerpen, wat tot twee dagen extra reistijd kost. Donderdag raakte de stuw beschadigd doordat een Duits schip er in dichte mist doorheen voer. Hierdoor zakte het waterpeil in de Maas met 3 meter. Rijkswaterstaat maakt mogelijk later vandaag meer bekend over hoe de stuw gerepareerd moet worden. Het weer bewolkt met in de kustgebieden kans op buien. Het wordt vandaag 3 graden in Limburg, 6 in Noord-Holland.